Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De regering van Italië staat op omvallen. De leider van regeringspartij Lega, Matteo Salvini, wil nieuwe verkiezingen houden. Salvini zegt dat hij niet gelooft dat de verschillen in de coalitie worden overbrugd... en zegt dat de enig mogelijke stap nieuwe verkiezingen zijn. In het Zeeuwse dorpje Zuidzande heeft een onbekende man een peuter een knuffelbeer gegeven... met daarin een camera en een microfoon... Volgens de politie liep het kindje van twee met zijn ouders over een rommelmarkt... toen ze door de man werden aangesproken. Hij vond het kindje lief en gaf hem een beertje, zegt de politie. Later op de dag voelden de ouders iets hards in de knuffel... en bleek er opnameapparatuur in verstopt te zitten. De ouders belden daarop de politie en die onderzoekt de zaak. In de week van de hittegolf vorige maand overleden bijna 400 mensen meer... dan in een gemiddelde zomerweek. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek... In totaal stierven er bijna 3000 mensen. Er overleden vooral meer 80-plussers tijdens de hittegolf. In Roemenië krijgen verkrachters en pedoseksuelen voortaan een levenslange gevangenisstraf. Dat heeft de premier geregeld via een nooddecreet. Aanleiding is de dood van een meisje van 15. Ze was ontvoerd en had drie keer het alarmnummer gebeld dat ze was verkracht. Ze werd pas 19 uur later door de Roemeense politie gevonden en toen was het al te laat. In Amsterdam-Zuidoost is gisteravond een man neergeschoten. Hij is vervolgens in het ziekenhuis aan zijn verwondingen bezweken. De man werd rond een uur of zeven s'avonds op straat onder vuur genomen. Over de toedracht van het schietincident in Amsterdam is nog niets bekend. Het weer, vannacht vanuit het zuiden meer bewolking. Het is ongeveer 14 graden. Overdag warm en vochtig. De hele dag zullen er buien vallen. De meeste in het zuiden en oosten van het land.